Ook wordt er intensief gecontroleerd op bijstandsfraude. Volgens de gemeente is zo'n beleid niet streng, maar rechtvaardig. Amsterdam typeert zijn eigen aanpak juist als vriendelijk. Bijstandsgerechtigden hoeven niet te werken als ze er niets mee verdienen. En ook is de verplichte tegenprestatie voor een uitkering niet ingevoerd. President Trump is volgens een arts topfit, zowel mentaal als fysiek. Op verzoek van Trump heeft de arts een uitgebreid onderzoek gedaan. De arts zei dat de president zich geen zorgen hoeft te maken dat zijn fitheid tijdens zijn ambtsperiode nog zal veranderen. Hij moet verschrikkelijk goede genen hebben, zei de arts op een persconferentie. De gezondheid van Trump was weer onderwerp van discussie door het boek Fire and Fury. Daarin wordt getwijfeld aan zijn geestelijke gezondheid. Saoedi-Arabië gaat investeren in elektrische rijden. Het Arabische land wil minder afhankelijk worden van olie... nu de prijs van een vat flink aan het dalen is. Door die lage prijs zit Saoedi-Arabië in een recessie. Ook wordt het milieu genoemd als argument om elektrisch rijden te stimuleren. De Saoedi's hebben een akkoord gesloten met de Japanse autofabrikanten Nissan en Toyota om samen een netwerk van snellaadstations aan te leggen. Het weer, winterse buien, met name in de oostelijke helft van het land kan het glad zijn. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door.